uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse commissie die de bestorming van het kapitool in Washington onderzoekt... heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook gedagvaard. De commissie wil meer weten over desinformatie en opruimende berichten op sociale media... in aanloop naar de bestorming vorig jaar januari. De techbedrijven was al eerder om informatie gevraagd, maar daar was geen gehoor aan gegeven. De commissie wil weten hoe de platforms konden uitgroeien tot broedplaatsen voor geradicaliseerde mensen om geweld te gebruiken. Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april vorig jaar twee afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier, meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk golden op dat moment strenge coronamaatregelen. Er waren in totaal zo'n 30 mensen aanwezig die dansten en dronken, schrijft de krant. Johnson zelf was niet aanwezig. De premier ligt al weken onder vuur vanwege feestjes van medewerkers... die tijdens de lockdown zouden zijn gehouden. Boeren hebben de afgelopen jaren minder bestrijdingsmiddelen op hun land gebruikt. Dat meldt het CBS. De Nederlandse landbouw zet in 2020 5 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen in. Dat is ruim 11% minder dan in 2016. De daling komt waarschijnlijk door de droge periodes de afgelopen jaren... waardoor er minder schimmelziektes waren. Voetbalclub Helmond Sport weigert vrijdagavond te spelen tegen FC Emmen... vanwege de vele coronagevallen en blessures binnen de selectie. Maar de KVB wijst het verzoek af. Wanneer de club vrijdag niet aan de aftrap verschijnt, wacht mogelijk puntenaftrek. En dan het weer. De ochtend start met mist en nevel. Later vandaag is het bewolkt. In het noorden breekt de zon soms door. Het wordt overdag tussen de 3 en 8 graden.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 alle fans zeggen ik krijg die muziek niet uit mijn kop. Meer dan 10 op mijn pols gewoon omdat ik ermee fok. 85 op die domos geef geen flikker om die volk. Vind je innerlijk wel leuk, maar nog leuker is je booty. Nieuwe meisje is een cutie. Ik zag haar een keertje lopen, ik dacht wie is deze beauty? En ik heb een bingo. ik praat niet over Call of Duty maar noem je chickie me mop. Ik heb een bierie in mijn hand ben never ever de pop.